Visser met het NOS-journaal. Vijf jaar 700 miljoen euro bezuinigen. Het bedrijf zegt dat dit nodig is om de concurrentie bij te houden. Tegelijkertijd wil KLM 550 miljoen investeren in bijvoorbeeld vliegtuigen die zuiniger zijn in gebruik. Topman Elbers wil niet zeggen of KLM ook werknemers gaat ontslaan. KLM stopt wel per direct met het aannemen van cabinepersoneel. Het ambtenarenpensioenfonds ABP kan de pensioenen volgend jaar definitief niet laten meegroeien met de loonontwikkeling en de prijsstijgingen. Dat betekent dat het pensioen ook volgend jaar verder aan waarde verliest. De pensioenpremie gaat wel iets omlaag en de werkgevers nemen een groot deel van de premie voor hun rekening. De financiële bijdrage van het Rijk voor de aanleg van de nieuwe randweg om Eindhoven is van de baan. De Tweede Kamer wil het geld stoppen in de verbreding van de A67 en de A58. Het kabinet had 260 miljoen gereserveerd als bijdrage voor de aanleg... die in totaal 900 miljoen moet gaan kosten. Noord-Brabant is verdeeld over de nieuwe weg. De provincie steunt de aanleg, maar de gemeente Eindhoven niet. Bij een bomaanslag in Noord-Nigeria zijn zeker 40 mensen gedood. Een bermbom ging af bij een busstation. Afgelopen dinsdag kwamen in dezelfde regio ruim 30 mensen om bij een zelfmoordaanslag. Aanslagen in het noorden van Nigeria zijn meestal het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Nederlandse voetbalvrouwen hebben zich voor het eerst geplaatst voor het WK. Oranje won het tweede play-off duel in en tegen Italië met 2-1. Het WK is volgend jaar in Canada. Feyenoord heeft de knock-outfase van de Europa League bereikt. In de Kuip wonnen de Rotterdammers vanavond met 2-0 van titelhouder Sevilla. Of PSV de knock-outfase haalt is nog maar de vraag. De wedstrijd in Portugal tegen Estoril is vanwege zware regenval stilgelegd. En op dat moment stond Estoril met 3-2 voor. Het weer, vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Overdag zonnige periode en droog. En 13 graden in Zuid-Limburg tot 4 in Groningen. Dit was het NOS Journaal. Als we volhouden, dan zal er eh, vast wel ergens een plekje voor ons zijn. Somewhere. Barbara Streisand, samen met Josh Groban. us some cd van eh, Barbara Streisand heet Partners. Daarop allerlei duetten. Ik heb er al meer gedraaid de afgelopen weken van eh, Barbara... samen met mensen die al lang zijn overleden. Zoals bijvoorbeeld uh, Elvis Presley natuurlijk. Maar dit was een uh, mooi duet tussen Josh Groben, die leeft natuurlijk nog, en, en Barbara.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 Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker Ja, de Brij was dat. dit is eh, een hele mooie van de Eagles. Love will keep us alive. vind ik zelf. Eh, ik ben helemaal fan van de Eagles en dit was het mooie nummer Love Will Keep Us Alive. Ik ga een mooie voor u draaien van Stef Bos, ook eh, uitgevoerd door Paul Leeuw onder meer.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 Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde het bewijs van mijn bestaan. Dat door het verleggen van die ene steen. De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. verlegd. Een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde het bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen... de stroming nooit meer dezelfde weg zal gaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroming nooit meer dezelfde weg zal gaan. uitvoering van eh, niemand minder dan Stef Bos met De Steen. Een steen verlegd, dan stroomt de rivier nooit meer dezelfde kant op. Eh, ik draai een speciaal voor Roos Pauls. En Roosje kreeg hem aangeboden eh, namens Henk de Wit. Bette Midler heeft ook een mooie opgenomen. Will You Still Love Me Tomorrow? We gaan eens kijken of, of we Bettler dat liedje voor ons kunnen gaan laten zingen. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Maar ik, eh, ik moet hem ergens vandaan trekken waar ik alweer reclame voorbij zie komen. En dat moet ik helemaal niet hebben natuurlijk. Nee, reclame moet ik niet hebben. Maar we gaan kijken of ik, eh, of ik dat kan ontwijken, luisteraars. Tonight you're mine, complete. Love Me Tomorrow, Bad Midler. Speciaal voor eh, Marius en Lidwien in het Verdenia. just a moment. It's the the uitvoering door eh, Bette Midler. En, eh, ik werd op het spoor gezet door Marius van Buren. Marius, weer bedankt voor de tip. En ik, eh, ik ben ervan overtuigd dat heel veel luisteraars hier weer volop van genoten hebben. U luistert altijd nog naar Tussen App en Vloed. Last Without Your Love is een nummer van David Gates en Brad. Maar Rob de Nijs heeft daar een Nederlandse versie van opgenomen. En dan heet het Alleen is maar alleen.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 Ik krijg eh, nog eens wat verzoekjes voor eh, een nummer van Enya, Shepherd Moon. Nou, daar komt hij. U luistert altijd nog naar Tussen App Vloed bij ZFM Zandvoort. Tot 12 uur ben ik bij u met de eh, heerlijke, rustige muziek. En u mag altijd nog via Facebook natuurlijk uw verzoekjes doen. Eh, u eh, weet de weg, een berichtje of gewoon reageren op mijn tijdlijn. Dan komt het helemaal goed met de verzoekjes. We gaan verder met een prachtig nummer van Paul Young. Softly Whispering I Love You. land soft kiss turning into music every Softly Whispering I Love You. heb Paul Jong natuurlijk allemaal van eh, een hit van jaren geleden. Love of the Common People. Maar deze was ook heel mooi. Ik ga een eh, mooi nummer draaien voor mijn eh, lieve vriendin Yvonne... die in Bloemendaal meeluistert. En zij is fan van onder meer Elvis Presley... maar ook van Tom Jones. I Never Fall In Love Again. Yvonne voor jou. I've been in love so many times Thought I knew the score But now you've treated me so wrong I can't take anymore And it looks like I'm never gonna fall in love smile. in de branding zit, luisteraars, bij Tussen App en Vloed... was dit Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again. Prachtig nummer. We gaan eh, natuurlijk eh, nog een aantal mooie nummers laten horen voor de klok van 12 uur... want dan moet ik ermee ophouden, maar ik ben nog eventjes bij u. Eh, dus het is nog lang niet over, hoewel Roy Overson het tegendeel beweert. Your baby doesn't love you ook over. Dus dat komt goed uit. Dit is uh, niemand minder dan Mariah Carey. I Want To Know What Love Is. Bekend natuurlijk eh, van Forner. between the lines in case I need it when I'm colder. van de Lady in Red. Nou, ik ben ook een beetje bekend van de man in het rood, Sinterklaas. Jawel. Maar eh, vanavond zingt hij voor ons een heel ander liedje. When You're... Eh, nee, when, eh, Where Would I Be, zo heet het nummer. Chris de Burke. From our very first home. And see the little children playing. Wondering if we would have now we've had our lovely family grown up and gone away. And there is something that I've always meant to say. Where would I be without your love? How can I sleep without your touch? How would Down the years, there have been so many changes. Friends have parted, chasing dreams. But we're still here, and there are no regrets for tears along the way. And there is something that I've always meant to say. something that I've always meant to say Chris de Burg, Where Would I Be Without Your Love? Ja, we zijn eh, nog niet aan, kerst toe. Eerst nog Sinterklaas natuurlijk. Maar ik ga u toch een klein beetje in die sfeer brengen. Het is niet echt een kerstliedje, maar het is wel verschrikkelijk mooi. Ik heb het vorige week eh, van een andere uh, zangeres gedraaid. Dit keer de Carpenters met het Ave Maria. Op vele verzoek. Ave Maria gezongen door eh, Karen Carpenter. Ik ben alweer haast aan mijn laatste toeluisteraars, want ja, zo snel gaat de tijd voorbij. Eh, ik ga afsluiten met een live nummer wat ooit, eh, niet ooit, wat een paar weken geleden hier live in de studio werd gezongen door zo'n. zoon Sven. En dat is op vele verzoek ook weer. En dit is Feeling Good. Nou, ik voel me ook helemaal goed. Dus het is een mooi nummer om, om mee af te sluiten. Sven Duif, Feeling Good. En het is geen reclame voor KPN.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 I feel so good And I'm feeling good live in de studio. Ja, dat was een paar weken geleden op een vrijdag met de eh, eh, ZFM Draai Door. En uh, Sven Duif natuurlijk. Ik moet eruit luisteren, want ja, de klok is onverbiddelijk. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Ik wens u een hele mooie vrijdag toe. En start een lekker weekend natuurlijk. wordt een beetje kouder, heb ik begrepen. Het gaat een beetje vriezen hier. Ik hoor net van Marius van Buringen in Denia dat daar ook slecht weer is.